Hip, hip, hoera, voor Tommer en meska. Nee, nee, nee, wij hoeven niet te vrezen. Hip, hip, hoera, voor Tommer en meska. Wij zijn op onze jonge sfeer voor sport en voor plezier. Want zij zijn altijd optimist ja, ja, tot in de kist. SK, wat zit daar pit in? Het is een echt genot. SK, daar zit wel fit in. Daar wordt nogal geshot. Goal! wij spelen op het veld, dan laait de vreugde hoog. Er wordt geroepen en gebeld, ons keel wordt er van droog. Maar hebben wij gewonnen en is de match gedaan, wordt er een pint gedronken dat kunt je toch verstaan. Kom maar jongens, allemaal zingen. Ja, ja, ja. Ons ploeg die mag er wezen. Hip, hip, hoera. Voor Tanger en Meska. Nee, nee, nee. Wij hoeven niet te vrezen. Hip, hip, hoera. Voor Tanger en Meska. En gaat het soms niet voor de wind? komt er een slechte dag. Wij blijven altijd goed gezind, bij vreugd of tegenslag. De moed nooit laten zakken, nee dat mag niet bestaan. We gaan er nog één pakken, zal morgen w a y